Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rusland is vanmorgen een dag van nationale rouw afgekondigd... na de ramp in een winkelcentrum in Siberië. Daarbij vielen dit week einde 64 doden. President Poetin heeft de rampplek in Kemerovo vandaag bezocht. Hij sprak van criminele nalatigheid en wil dat de schuldigen zwaar worden gestraft. Uit onderzoek was al gebleken dat er van alles mis was met de veiligheid in het pand. De nooduitgangen waren geblokkeerd en het alarmsysteem was al een week buiten gebruik. Er zijn vier mensen opgepakt, onder hen zijn ook medewerkers van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het alarmsysteem. Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat niet zelf naar Londen om teksten uitleg te geven over het schandaal rond het Britse databedrijf Cambridge Analytica. Onlangs kwam naar buiten dat de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers illegaal in handen waren gekomen van dat bedrijf. Het Britse parlement wil Facebook hiervoor ter verantwoording roepen en wil het liefst met Zuckerberg zelf praten, maar die stuurt een van zijn topmannen. Het schandaal is de grootste privacy-schending in het bestaan van Facebook. Inmiddels heeft Zuckerberg publiekelijk het boetekleed aangetrokken en beterschap beloofd. Tegen de bemanningsleden en de eigenaar van een Urker viskotten... waarin vorig jaar een grote partij cocaïne werd aangetroffen... zijn celstraffen tot zes jaar geëist. De hoofdverdachte is een man uit Montenegro... die speciaal aan boord kwam van het schip om de drugs op zee op te pikken. Tegen de eigenaar van de kotter is drie jaar geëist. Hij haalde volgens het OM de schipper en een bemanningslid over... om mee te doen met het drugstransport. Het OM vindt ook dat hij zijn schip moet inleveren. Het, westen vanuit, het weer vanuit het westen raakt het steeds meer bewolkt en gaat het in de loop van de dag regenen.